meteorieten gestolen uit museum en sterrenwacht Zonneborg in Utrecht, Hofskerken in Zeeland. Volgens Zonneborg willen de daders de meteorieten waarschijnlijk verkopen. Het Utrechtse museum roept iedereen op zich te melden. Die ziet dat de kostbare voorwerpen te koop worden aangeboden. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft een filmpje vrijgegeven van een onthoofding. Waarschijnlijk is het slachtoffer de Amerikaanse journalist James Foley... die bijna twee jaar geleden in Syrië werd ontvoerd. Op de beelden is nog een gijzelaar te zien, van wie wordt gezegd dat hem hetzelfde lot wacht als de Amerikaanse luchtaanvallen op Noord-Irak doorgaan. Deze gijzelaar zou een andere Amerikaanse journalist zijn. Tennis. Robin Haase heeft de tweede ronde van het Amerikaanse hardcore toernooi in wisdom salem niet overleefd. Michael Kukushin uit Kazachstan versloeg de Hagenaar in drie sets. Het weer vannacht kan er hier en daar een bui vallen, maar het blijft overwegend droog.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 Gisteren liep het voor de zoveelste dag op rij uit de hand in de voorstad van St. Louis. De onrust begon nadat een ongewapende zwarte tiener werd neergeschoten door een politieagent. De 18-jarige Michael Brown wordt volgens een lokale krant maandagmorgen begraven. Later vandaag komt de Amerikaanse minister van Justitie naar Ferguson... voor overleg over het onderzoek naar Browns dood. Bij Israëlische aanval op de Gazastrook zijn de vrouw en de tweejarige dochter van een militaire Hamas-leider omgekomen, zegt de Palestijnse organisatie zelf. De doden zouden gisteren zijn gevallen, de eerste dag dat het geweld weer oplaaide na een ruime week van rust. Beide partijen voerden tientallen aanvallen uit. Gesprekken in Cairo over een wapenstilstand zijn afgebroken. Zowel de Israëliërs als de Palestijnen hebben hun onderhandelaars teruggetrokken.